Tien maanden werd er niet naartoe gevlogen, maar KLM zegt dat het nu veilig genoeg is. Toch twijfelt het personeel eraan, vertelt economieverslaggever Nick Wouters. Ja, die zagen ineens hun rooster staan dat ze weer naar Tel Aviv eh, moesten vliegen. En die zagen dat niet aankomen. En we hebben interne berichten eh, gelezen op het eh, intranet van KLM... waarbij mensen zeggen, zou je wel je dierbaren naar Tel Aviv in een vliegtuig sturen? En de laatste keer dat collega's naar Tel Aviv moesten vliegen... moesten zij onder luide sirenes de schelkelders in. Maar ja, KLM KLM zegt dus... Vertrouw ons, het is veilig. En om dat te bewijzen sturen ze op de eerste vlucht twee hoge functionarissen mee. Andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en Delta Airlines... hebben tot half juni de vluchten naar Israël geschrapt. Vanwege de aanhoudende droogte mag er in delen van het land niet meer gesproeid worden met water uit sloten en kanalen. Want meer waterschappen op de Veluwe en in Brabant nemen die maatregelen. En dat is al vroeg in het jaar. De afgelopen jaren was het juist zo nat dat er geen maatregelen nodig waren. Een man van 74 uit Amersfoort moet acht jaar de cel in... omdat hij zijn vrouw heeft doodgestoken. De man bracht zijn vrouw van 82 vorig jaar juni om het leven in hun huis. Het stel was 46 jaar samen. De man zei eerder in de rechtszaal dat ze samen uit het leven wilden stappen. Volgens hem was het geen moord, maar mislukte euthanasie. En komende zaterdag, dan hoeft hij pas weer het podium op. Want dan staat hij gewoon hartstikke in de finale van het Eurovisie Songfestival. Ik heb het natuurlijk over Cloud. Voor de microfoon van 3FM vertelde hij vanochtend hoe hij zijn optreden van gisteravond heeft beleefd. Ik heb de hele tijd een soort ontlading aan het einde van mijn lied. Maar dan weer denk ik, ik hou me in, want ik moet nu dankjewel zeggen. Dus dan is het niet huilen, huilen, huilen. Nee, dat doen we niet. Maar dan is het gewoon <laughs> dankjewel. en dan weer aflopen. En op een gegeven moment is het achteraf gewoon wel keihard janken. Bij de boekmakers is Nederland ook gestegen sinds gisteravond. Op plekje 4 staan we nu. Het weer af en toe wat sluierwolken, maar wel droog en veel zon.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 De Amerikaanse president Trump zou weinig voelen voor de komst van Zelensky... omdat de leiders een moeizame relatie hebben. Opnieuw zijn twee minderjarigen aangehouden voor de rellen in Scheveningen van twee weken geleden. De jongens van 14 en 16 zijn weer vrij, maar het onderzoek loopt nog. Waterschappen op de Veluwe en in delen van Brabant nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Het is daar verboden om te sproeien met water uit sloten, weteringen en kanalen. Het weer zonnig met wind en soms wat sluierbewolking. Het is 15 graden op de Wadden tot 24 in Limburg.